In de extra beveiligde inrichting daar zitten de zwaarste criminelen van Nederland, zoals Ridwan Taghi en Willem Holleder. Medewerkers van de opvanglocatie in Hogeveen gebruiken geweld tegen de asielzoekers die daar verblijven. Dat zegt de inspectie. Die heeft deze zomer naar aanleiding van signalen dat het misging onaangekondigde bezoeken afgelegd. Ook zijn er camerabeelden waarop te zien is dat er geschopt en geslagen wordt. De opvanglocatie in Hogeveen is bedoeld voor asielzoekers die overlast veroorzaken. Er is plek voor 50 mensen die bijvoorbeeld dingen vernield hebben of mensen hebben lastiggevallen. Shell wilde dat mensen in Groningen de aardbevingen als iets normaals zouden gaan zien. Blijkt uit een intern document van het bedrijf uit 2015... waar vandaag uit werd voorgelezen door de parlementaire enquêtecommissie... naar de gaswinning in Groningen. We moeten met alle partijen naar streven dat aardbevingen weer een normaal onderdeel worden van gaswinning. Weliswaar vervelend, maar acceptabel gezien laag risico en de grote voordelen die er voor de regio tegenover staan. Shellbaas Ben van Beurden stond vandaag voor de commissie. Hij zegt dat hij de tekst niet herkent en dat hij eerder had moeten ingrijpen toen duidelijk was dat zoveel Groningers schade aan hun huis hadden door de aardbevingen. Het is de ene laatste dag dat de enquêtecommissie mensen ondervraagt. Op dit moment doet premier Rutte daar zijn verhaal. En sommige mensen kunnen niet vroeg genoeg aan kerst beginnen. Dat geldt ook voor Frank uit het Zeeuwse Capelle. Zijn huis begint al langzaamaan te lijken op een kerstpaleisje. De reden dat Frank zo vroeg begint met het ophangen van kerstmannen, lichtjes en andere franje heeft nog een andere reden. Ik ben geopereerd eh, in Gent eh, voor mijn armen. Ik zit met eh, migraine en met mijn rug en schouderklachten en zulke dingen. Dus ik doe ja, deeltje voor deeltje. Ja, Frank is dus nog lang niet klaar. En er komt ook nog een metershoge kerstman in zijn tuin. En ook gaat hij de buurt volhangen met lampjes. Het weer, het is nog steeds nat, al droogt het in het westen wel wat op. Er is zelfs de kans op nog wat zon. Morgen opnieuw een druilerig dagje bij een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is nog niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A10 Noord bij Amsterdam rijdt het langzaam bij de Koentunnel.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 Without you, I'm not Without you, without you, I'm a good time with this all bingo, bingo. I never treated you, baby. This love will making me this No, no. I'm a good time with me what's all bingo. I'm a hot baby, day, day.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 Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Baby. tonight. count with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some uh-huh. time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause shit get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city. Just in case I see a dizzy. Not buy everything. Good than Alexander Wayne. She come from a broken home. Now she got the finer thing. Sport peanut butter rain. 11 carrots on the rain. I spoil my b- You said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store. With your Louis fur. Callin' with your girls. Honey blonde hair, thick thighs. Nice hazel eyes. Bad got Italian stitches. You know how so I hopped out the coop and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your arms. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. plan. But all you gotta do is keep it real with a plan.